Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Amerikaanse mariniers in de straat van Hormuz een schip in beslag hebben genomen... dat probeerde om de Amerikaanse blokkade in die zeestraat te doorbreken. Volgens Trump is het een Iraans schip dat een stopteken negeerde. Daarop zou de Amerikaanse marine op het vaartuig hebben geschoten en zouden de mariniers aan boord zijn gegaan. Iran komt vandaag niet naar Pakistan om te onderhandelen met de VS. Dat schrijft het Iraanse staatspersbureau IRNA. Het nieuws over een mogelijk nieuwe gespreksronde wordt afgedaan als niet waar. Volgens IRNA is de belangrijkste reden de Amerikaanse blokkade in de straat van Hormuz... die Iran als een schending van het staakt het vuren ziet. De Annie M. G. Schmidprijs voor het beste theaterlied van het afgelopen jaar... is gewonnen door Ejoep Gargach. De kleinkunstenaar kreeg de prijs voor zijn nummer Handen van Goud. Dat gaat over hoe een vader omgaat met de ziekte van zijn zoon van elf. De jury is vooral te spreken over de gelaagdheid in het lied. Gargac kreeg de prijs op het Amsterdams Kleinkunstfestival. Eerder won hij ook al de Zonneveldprijs en de AKF Publieksprijs. In de Kuip heeft AZ de strijd om de KNVB-beker gewonnen. De club uit Alkmaar versloeg in de finale NEC met 5-1. Het is voor AZ de vijfde bekerwinst club plaatst zich daarmee ook direct voor de Europa League. NEC heeft nu zes keer in de finale gestaan, maar won hem nog nooit. In de Duitse voetbalcompetitie is de landskampioen bekend. Bayern München sleepte voor de 35ste keer de landstitel binnen. De club won met 4-2 van VfB Stuttgart. Veel tijd voor feest is er niet, want Bayern zit ook nog in het Duitse bekertoernooi... en heeft de halve finales van de Champions League bereikt. Dan het weer. Het is vannacht droog en er staat weinig wind. Het koelt af naar 2 tot 5 graden.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 Aim high, shoot low. got aim high, shoot low, baby. headlights on the road tonight. Ain't nobody here to make we couldn't seem to find a way for love to stay. If you had another night to give, I would have another night to live.